late again. When I get home, you'll be waiting. Still, you know, there ain't no use and you complaining. I know that I can show some respect, especially when I'm wrong. But when I get back uur openen dit. Alhoewel, s'nachts kan het makkelijk hoor. Steelers Wheel, Late Again. Het was eh, de hit naast. Stuck in the middle with you. Maar wel een grotere hit destijds. Tegenwoordig hoor je Stuck in the Middle with you natuurlijk eh, vele malen meer. Maar goed. Gary Rafferty, dat was eh, de zanger natuurlijk van de band. Later in de jaren 70 toen scoorde hij solo ook nog twee hits. Er waren City to City en natuurlijk The Baker Street. Hè? Goeiedag, welkom bij Vriendennacht. Het tweede uurtje tot twee uur vanavond. Oh ja, vannacht. Het ehm, tweede uurtje van, eh, de, van de tot twee uur. Eerste uur zit er al op. Met een mooi uur eh, achter de rug, eh, al zeg ik het zelf. Veel nieuwe muziek nog. En ook, ehm, ja, ook even nog langs de platenzaak. Want er zijn een hoop mooie albums verschenen afgelopen weekend. Maar we hebben natuurlijk ook nog gewoon de losse liedjes. Vorige week heb ik hem voor het eerst aan je laten horen. Chris Berry, L29, Anything You Can Do. dit nummer. Nou, daar komt het dan eh, ook eh, origineel uit. Alleen dit is een nieuwe versie van Chris Berry en L29. Anything you can do, I can do better. Vorige keer, eh, vorige week, dan heb ik hem voor het eerst gedraaid. In ieder geval in deze frieknacht dan. Ehm, en toen zei ik erbij van, eh, dat eh, het origineel van Bing Crosby is. Dat is niet waar. Nee, die had wel een van de eerste covers. Eh, een van de eerste andere versies, zeg maar. Maar het origineel, dat was al een jaar eerder. Dat komt uit de Broadway musical Annie Get Your Gun. En origineel is het een, een duet ehm, tussen Annie Oakley en Frank Butler. Allebei op hele jonge leeftijd tijd, volgens mij, denk ik zo. Uh, een duet, ja, en uh, eh, gecompenseerd door uh, Irvin Burling. Mag je van mij in principe weer meteen vergeten. Maar Bing Crosby die had wel een van de eerste versies, maar dat was dus niet het origineel. KPM die heeft het, deze versie nu, deze nieuwe van 2019 nou in een spotje. Uh, 40 seconden duurt die dan, maar er was zoveel vraag naar. Dus ze hebben er maar 2,5 minuut van gemaakt. Hè. Ze, ze roken het geld al. Chris Berry, L29, Anything You Can Do. Vorige week kwam hij uit, nu zit er ook een clipje bij. En waar zijn broer een beetje de disco op gaat, heeft ook een EP'tje uitgebracht, blijft hij bij de gitaren. nieuwe zinnen van Liam Gallagher. Er komt ook eh, een nieuw album aan, tweede soloalbum. Dinkel pas ergens uh, in september uit, 20 september. Dit is eh, daarvan het eerste voorproefje en die is heel erg fraai. Het vorige soloalbum die was, nou er stonden wel een aantal goede nummers op, laten we eerlijk zijn. Vooral die Wall of Glass vond ik echt, vond ik echt te gek. As You Were heet dat, heette dat album. Nou komt er dus een nieuwe plaat, die gaat heten. En om een of andere reden vind ik dat een typische Liam Gallagher titel. Why Me? Why Not? ja, ik vind het geweldig. Och. Liam Gallagher ehm, en, eh, zijn broertje, of, eh, ja, die heeft ook nog een EP eh, e uitgebracht dit weekend. Iets meer de ethisch disco kant gaat het op. Maar ja, zou ik nog ook even een Oasis erachteraan gooien? Ja, hè? laten we dat doen. Dit kwam van het legendarische What's the Story Morning Glory. Roll of it! 1995 was het. Don't Look Back in Anger en eh, Champagne Supernova. World stonden er ook allemaal op. Zij won uiteindelijk de Britpop Battle van Blug met dit album, What's the Story Morning Glory. Blug die won vaak eh, in, eh, in een land met eh, de losse liedjes, Oasis met de albums. Daar waren ze nog veel groter dan hier eigenlijk. En Oasis heeft ook nog wel eh, mooie dingen gemaakt eh, in de Zero's. Maar er keken niet heel erg veel mensen naar om. Dit was uh, Roll With It van dat legendarische album. En ik zei net al, Wonderwall komt er vanaf. Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova. Dat zijn de echte classics. Maar dit was ook zo waar een single. Alleen die is eigenlijk gewoon helaas helemaal geflopt. Goed, nieuwe muziek uit Nederland.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 Hij heeft nou net, zie ik op zijn Instagram, even een beetje vakantie op, erop zitten. Maar hij is, hij is terug, want dit kwam afgelopen vrijdag uit. Nieuwe zin van Stefan Moors en Positivity. ik ga je nog iets nieuws laten horen. Ehm, daar zit een nummer 1 hit uit 83. Ja, ja, ja, Een nummer 1 hit uit 83 zit hierin gesampled. Hij is vrij makkelijk bekendbaar. dus voor, nou voor alle, wat zou het zijn, 40, 45-plussers. Dus een leuke opgave voor, eh, voor die mensen, denk ik. nieuwe single heet Lucky. Of eh, nee, hij is van uh, Schrijf je L-O-O-K-E. E. Dat is een lekkere dans-disco versie. Het heet Queen for the Day. een eh, stukje disco. Disco klank hier in de Frieknacht. Van Lucky, Queen for the Day. En Fame zit er natuurlijk in. Nummer 1 uit 1983. Eh, queen for the Day. Kijk, je vindt hem zo mee. Hartstikke leuk. Ehm, dan gaan we naar uh, via Foos, denk ik. Ja, dit is eh, ook weer eh, een hele lastige bandnaam. Dubbel F, dubbel O, double S. Foos, denk ik. Ehm, het nummer heet Song. Rock song dus. Ehm, net hadden we al eh, Oasis met Rock and Roll with it. Maar nu hebben we dus Foos met Rock song. Nee, Rock song. Ehm, kort liedje. ik ga het gewoon laten horen. Volgens mij is het nou, redelijk stevig. Voor radioterm. Het valt wel mee volgens mij. Hoor. Rock song, zo heet het. van Foos. Zo heten ze dus, Foos. En dit eh, nummer heet Song. Rock Song, zo heet het. Double F, double O, double S. Foos. Dit is een eh, first rock duo uit, eh, uit Utrecht komen ze. Ja, van alles hè. Scherp, vuig, hoop gekraak. Eh, het, zijn eigenlijk, ja, het zijn maar twee mensen, twee instrumenten, twee versterkers. That's it. Heerlijk. Foes en Rocksong. Zo heet het. Ehm, nog een Nederlandse band. Wel van ehm, heel wat jaren terug. In de jaren 80 toen hadden ze één hitje. Dat was eh, Younger Days. De Verder Flowers. En die komen ook weer, eh, weer terug. Hè, met volgens mij een klein toertje volgens mij ook. Ehm, ze hebben nou iets nieuws uitgebracht. Dat zijn de Radio Sessions van 1985 tot 1990. en ik ga daar ook gewoon de Younger Days van draaien. Dan klinkt die dus net wat anders. Ook, ik, ik neem aan, zonder de zeemeeuwen. Ik weet niet waar je die zo snel eh, vandaan moet halen bij een radiosessie. Maar... Misschien, misschien is er wel een er of zo in, zou ook nog kunnen. Maar... The Radio Sessions. Feather Flowers. Younger Days. plaat die ik eigenlijk uh, eh, niet hoef af te kondigen. Zo'n grote classic dit. Procol Harum. Maar ja, misschien is er wel een, eh, een hele jonge generatie die ook naar dit programma luistert. Dus ik dacht, dan doe ik het gewoon even alsnog. A Wider Shade of Pale van uh, Procol Harum. Ook op nummer 1 binnengekomen destijds in de top 40. In, in de jaren 60, in grootsmoeders tijd. Terug naar het hier en nu. Dit is een nieuwe van Miles Kane. Can You See Me Now? Miles Kane moet je niet verwachten met, uh, met de band Kane, hè? Dit is echt goed. mag ik nog niet zeggen, nee. natuurlijk wel, mag wel. Miles Kane, Can You See Me Now? fijne nieuwe single van eh, Miles Kane, Can You See Me Now. Ook eh, afgelopen week op Pinkpop. Van Pinkpop gaan we naar eh, Best Kept Secret, want daar stond zij twee weken terug. Ik heb het over Kate Tempest in de vorige twee afleveringen, want ja, we, zijn nog maar net bezig. Het voelt al eh, als een lange tijd, maar we hebben net begonnen eigenlijk. Maar toen heb ik ook al gedraaid, Kate Tempest, ehm, eigenlijk een beetje de Anne Clark van nu. Wat Anne Clark in de ethisch was, dat is eh, zij nu, met haar gesproken woordgenre. Beetje punky tekst ook. er is nou een, een heel nieuw album uit, ehm, dat heet... Um, ehm, the Book of Traps and Lessons was uh, afgelopen week al eh, online te beluisteren. En nu is het echt officieel uitgekomen. Maar dit blijft toch wel, ehm, denk ik, eh, het, beste nummer wat erop staat. Fire Smoke, Kate Tempest. My visionary is a vision. I watch her dancing by the window. And it rips my flesh to ribbons. And the whole world is just ripples in the middle distance. I listen to her hips. I push my kisses to her lips. We move like we were born to move. The night is teeth and pistons. And there is something in this tenderness that makes me want to live. Fire smoke. Her mouth sets free this captive. Come close to me. Free me. Let me untangle the madness that knots you. I drop to my knees and crawl across you. I tell you I've got you. It's fire, So go on, give me three days of your body and mine time is a blind eye, and I see your mind in my mind's eye. You make me immortal. You take me to space. You are a planet, a place I've not known. Your body is home to rare gods. I kneel at their temple, I'm blown to bits. Gentle, ferocious, we are open. Explosives have nothing compared to these sparks, so let's fall apart and then lie with me breathing in the den of the dark. It's fire smoke. Your mouth sets free this captive. Come close to me, free me, untangle the madness that knots me. You drop to your knees, you crawl across me, you lick your lips softly. It's fire smoke. The fire rises between us and makes us get on the wrong trains, walk the wrong way, make strangers smile greetings on Lewisham Way. I bathe in this fire. It warms without burning, compels without force, and it turns without turning the world. So please, you keep your purpose, your poise, and your journey. I'll be by the fire, thinking nothing I've learned can prepare me for everything else that needs learning. Is this how it feels to feel certain? Cause for so many years my love's been a burden. But now comes this fire to cleanse and restore us, to fuel us and calm us and push us both forward. Ja, het is fascinerend. Volgens mij eh, Rick Rubin, legendarische producer, die heeft er ook nog eh, een beetje in de goede richting geduwd. Deze dame. Kate Tempest en Firesmoke. Er waren nog meer eh, nieuwe platen in de platenzaak dit weekend. Hele goede is een aanrader. dat is Lucas Nelson en Promise of the Wheel. Lucas Nelson, dat is de de zoon van Willie Nelson, hè, natuurlijk country-legende, Turn of the News, Build a Garden, zo heet hij. Eh, nou, No Gallagher's High Flying Birds, die hebben dus een uh, uitgebracht. Uh, Madonna, Madam X, maar die mag je dan overslaan. Bastille, Doomdays, Ex-Ambassador, Orion. Volgende week dan hebben we, hebben we nog tour Door Cinema Club, Reconteurs en Mark Ronson. En de week daarop nog uh, Blackies. Maar de grootste naam van afgelopen vrijdag, dat was toch wel Bruce Springsteen. 19e album is uit, Western Stars heet dat. 13 13 liedjes staan erop. En uh, hier zit ook uh, een clipje bij, bij de titeltrack. Western Stars, Bruce Springsteen. I wake up in the morning Just glad my boots are on Instead of emptying the whispering grasses Down the five forest lawn On the set the naked girl brings me Two raw eggs and a shot of gin. And I give it all up for that little blue pill that promises to bring it all back to you again. Ride me down easy. Ride me down easy, friend. Tonight the western stars are shining bright again. Here in the canyons above sunset, the desert don't give up the fight. Coyote with someone's chihuahua in its teeth skitters across my veranda in the night. Some lost sheep from Oklahoma sips her mojito down at the whiskey bar. Miles and says she thinks she remembers me from that commercial with a credit card. Hell, these days there ain't no more. Now there's just a gift. Tonight the western stars are shining bright again. Sundays I take my El Camino, throw my saddle in and go east to the desert where the shadows they still ride and roll. I western stars are shining bright again. Once I was shot by John towards the end. That one scene's brought me a thousand drinks, Set me up, and I'll tell it for you, friend. Here's to the cowboys, riders in the whirlwind. Tonight the western stars are shining bright again. and the western stars are shining bright again. Till at the riders on sunset are smothered in the sand Nieuwe van uh, Bruce Springsteen, nou, wel nieuwe single. Dit is in ieder geval eh, de titeltrack van het eh, nieuwe album Western Stars. Afgelopen vrijdag kwam het uit. 13 liedjes staan erop en het is, het is wat meer poppy. De E Street Band die doet niet mee. Er komt misschien dit najaar nog een, een, nieuwe plaat mee met de E Street Band. Gaat die volgend jaar in ieder geval wel weer mee toeren. Maar uh, het wordt het beste spul genoemd sinds The Rising. Dus het is voor het eerst een kleine 20 jaar zo ongeveer. Ehm, ik, ja, het, is, het, is, het is een mooie plaat. Mooie plaat. Muzikaal niet heel sterk. Ja, ik moet ook wel kritisch zijn. Ik moet ook wel kritisch zijn. Wel eh, mooie strijkers, mooie solo's, mooie blazers. Het zit er allemaal in. Eh, mooie gebroken stem eh, van Bruce Springsteen. Die nou ook een dagje ouder wordt. 69 is hij. Dit jaar wordt hij nog 70 in september. Maar ehm, over het algemeen wel een, een mooie plaat. Maar echt een klassieker? nee. Nou, maar dat is altijd eigenlijk, eigenlijk hebben die grote sterren die later nog uh, nieuwe plaat uitbrengen. Maar het is wel mooi hoor. Ja, ik ben groot fan. Volgende week weer een oudje van Bush. I I turned to touch her hair and she was gone. She was gone. And there beside my pillow were her tears from the night before. She said up your guns and face the law. I robbed a bank in Tampa. give up your gun. tell me I don't treat the girls right. richting het einde van deze vriendnacht. Lekker JJ Kaleido. Dat is eh, de naam. Ja, alsjeblieft. Het eerste liedje is dit eh, pas die hij uit heeft gebracht. En dat heeft hij afgelopen vrijdag gedaan. Kiss and Ride. Ehm, ik heb nog, eh, nog één nieuwe voor je. Die is van uh, Fandy, denk ik, zo deed hij spreekt. Ze uit Margate, uit Engeland. En een beetje psychische pop maken ze. Dit is de nieuwe single. En die heet Tides. kappen. Maar dan heb je in ieder geval een idee. Nieuwe van uh, Fendi, die heet uh, eh, Tides. Ik heb er nog eentje voor je. 43 ehm, jaar geleden, als ik eh, goed snel reken. 43 jaar geleden, 1976, week 24, toen kwam het de top 40 binnen. En het werd het uiteindelijk een, nou, een dikke vette nummer 1 Want het stond drie weken bovenaan de Nederlandse top 40. Ik heb het over de Sutherland Brothers en Quiver. Met de Arms of Mary. Ik spreek je heel graag weer volgende week. Een hele fijne nacht.